Bart moet bij het NWS Journaal. De Amerikanen meewerken aan de internationale veiligheid. Nieuw op de lijst zijn Venezuela, Noord-Korea en Tjaad. Verder gelden de inreisbeperkingen nog altijd voor inwoners van Iran, Libië, Syrië, Jemen en Somalië. Soudaan is van de lijst gehaald. De nieuwe maatregelen moeten 18 oktober ingaan. Ondertussen moet het Hoge Rechtshof zich nog altijd buigen over het vorige inreisverbod... dat volgens een aantal lagere rechters discriminerend is. De gezamenlijke oppositie dient vanavond in de Tweede Kamer een voorstel in om te voorkomen dat de zorgpremie volgend jaar stijgt. Omdat het eigen risico in de zorg gelijk blijft, moet de premie volgens de formerende partijen volgend jaar met een tientje stijgen. De oppositie stelt nu voor om de rijksbijdrage aan verzekeraars eenmalig te verhogen, waardoor de zorgpremie gelijk kan blijven. In een greppel bij Spier in Drenthe is het lichaam gevonden van een 18-jarige vrouw uit Pessen. Ze was zaterdagavond vertrokken van een schuurfeest en werd sindsdien vermist. Bij de politie heeft zich een automobilist gemeld. Die zei dat hij s'nachts met zijn auto iets had geraakt. De man van 24 is aangehouden. Jared Kushner, schoonzoon en topadviseur van president Trump... heeft zijn privé-e-mail gebruikt voor politieke zaken. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Politico deed Kushner dat vooral in de periode... tussen de presidentsverkiezingen en de beëdiging van Trump. De nieuwsite zegt tientallen mails van Kushner te hebben ingezien. Tijdens de verkiezingscampagne viel Trump zijn tegenstander Clinton geregeld aan op het gebruik van privémail toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. En riep hij op Clinton op te sluiten vanwege haar mailgedrag. Het weer, de bewolking neemt vannacht toe. Lokaal kan ook mist ontstaan en de temperatuur daalt tot zo'n 8 graden. Overdag is er vooral in de oostelijke helft van het land aardig wat bewolking. En er vallen ook wat buien.